Drie uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Nederland wil in navolging van Duitsland geen vernieuwde douane-unie met Turkije. Bondskanselier Merkel zegt dat ze een veto zal uitspreken over zo'n unie. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken zegt dat hij hetzelfde zal doen. Volgens Koenders moet eerst de Turkse rechtsstaat worden hersteld... voordat er nieuwe douaneafspraken kunnen worden gemaakt. Die afspraken gaan over een vrij verkeer van goederen. Tegen de man die ervan wordt verdacht in 2013 op een dancefeest in Amsterdam een man te hebben doodgeschoten is 25 jaar cel geëist. Op het feest in het Scheepvaartmuseum waren honderden bezoekers. Die zeiden na afloop dat er bij de duur nauwelijks werd gefouilleerd. De liquidatie had te maken met de drugsoorlog binnen de Mokro-mafia. In die oorlog tussen twee Amsterdamse bendes zijn zo'n 20 liquidaties gepleegd. Het Openbaar Ministerie eist wegens belastingfraude een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar tegen voormalig VVD-politicus Robin Linschoten. Linschoten wordt ervan verdacht dat hij van 2010 tot en met 2012 onjuiste aangiftes voor de omzetbelasting heeft gedaan. Hij zou btw-fraude met zijn eigen BV's hebben gepleegd. Het fraudebedrag ligt rond de 100.000 euro. Zelf zegt hij dat hij door een fout van zijn boekhouder langere tijd te weinig btw heeft afgedragen. Noord-Korea kan binnen een paar maanden een raket hebben met een kernlading die Europa kan treffen. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken Le Drian gezegd op de Franse radio. Le Drian wil dat China alles doet om van de VN-sancties tegen Noord-Korea een succes te maken en Noord-Korea naar de onderhandelingstafel te dwingen. Een groep studenten die een raadgevend referendum wil over de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten heeft tot nu toe 10.000 geldige handtekeningen opgehaald. Half oktober moet het er minimaal 300.000 zijn om het referendum af te dwingen. De wet waar het om gaat geeft de AIVD en de MIVD meer mogelijkheden om internetverkeer af te tappen. De initiatiefnemers vinden dat heel Nederland hier zijn mening over moet kunnen geven. Het weer, wolken en zon en verspreid buien. Het wordt maximaal 19 graden. In het weekend blijft het licht wisselvallig en opnieuw een graad of 19. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad zo'n 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld.